Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nog altijd zijn er jihadisten die plannen hebben om een aanslag te plegen in Nederland. En daarom blijft het dreigingsniveau staan op 4. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat zegt de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid... in het nieuwste dreigingsbeeld terrorisme. De dreiging blijkt onder meer uit de arrestatie van zeven mannen eind september... waarmee een aanslag werd voorkomen. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit ruim 500 mensen en enkele duizenden sympathisanten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 135 Nederlandse strijders in Syrië. De groep jihadisten groeit nauwelijks meer. In een woonwijk in Zwolle zijn afgelopen nacht vermoedelijk twee handgranaten ontploft. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade aan huizen en een auto. Doelwit zou het huis zijn van een cafébaas... die verwikkeld is in een juridische strijd met de gemeente. Het café in Zwolle moest in oktober dicht... omdat er een handgranaat aan de deur hing. Tegen RTV Oost zei de café-eigenaar dat de granaten van afgelopen nacht... bedoeld waren om te voorkomen dat zijn zaak weer open zou gaan. KPN gaat klanten met schulden soepeler behandelen. Het telecombedrijf heeft daarover afspraken gemaakt met de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren, NVVK. Die instantie bekijkt hoeveel iemand met schulden kan betalen... zonder onder het bestaansminimum te komen. Na ongeveer drie jaar aflossen wordt het restant kwijtgescholden. Op die manier wil KPN de procedures versnellen... en voorkomen dat schulden zich opstapelen. Eindexamenleerlingen HAVO en VWO lezen gemiddeld driekwart van de boeken op hun leeslijst. Dat meldt de stichting Lezen op basis van onderzoek van de Radboud Universiteit. De leerlingen lezen niet alle boeken uit, dat aantal blijft steken op 63 procent. Gemiddeld geven ze de boeken die ze lezen een 6,7. Het weer, zonnig en weinig wind, tot 15 tot 19 graden. Ook morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt en af en toe regen en dan worden 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Problemen aan de noordkant van Amsterdam vanwege een ongeluk bij de Koentunnel. Dat merk je nu vooral op de A8 tussen Zaandijk en Zaanstad-Zuid. Op dit moment 4 eh, kilometer file, meer dan een uur vertraging. Op de N516 Zaandam-Oostzaan tussen de 203 en Oostzaan 3 kilometer.